4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Pas na de verkiezingen buigt de Tweede Kamer zich over de maatregel om de reiskostenvergoeding te belasten. Dat blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord die staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Uit het document blijkt dat er meer tijd nodig is. Het voornemen staat in het vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De afschaffing van de belastingvrije vergoeding voor het woonwerkverkeer heeft de laatste weken geleid tot een stortvloed aan kritiek. In Kampen is een man tijdens een ruzie in zijn been geschoten. Volgens de politie kregen twee mannen op straat het met elkaar aan de stok. Daarbij trok een van hen een wapen en schoot de ander in zijn been. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog voortvluchtig. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna 2 kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen zijn aangehouden omdat de drugs in hun kleren zaten. In geïmpregneerde kleren en hangmatten zat zo'n 38 kilo aan cocaïne. De drugs hebben een straatwaarde van 1,8 miljoen euro. In een sloot bij het Zeeuwse Koudekerken zijn explosieven gevonden... die mogelijk verband houden met de ontploffing van een caisson bij Ritten. Volgens de politie kwamen uit het onderzoek aanwijzingen naar voren... dat er in de sloot explosieven lagen. Duikers haalden ze naar boven, ze worden later vernietigd. Opstandelingen in Syrië hebben het afgelopen weekend zeker 80 en mogelijk meer dan 100 militairen van het regeringsleger gedood. Dat meldt een Syrische mensenrechtengroepering. De opstandelingen vielen militaire controleposten aan en zouden daarbij tanks van het regeringsleger hebben vernietigd. De opstandelingen zeggen zich niet langer gebonden te voelen aan het internationale vredesplan van Kofi Annan. Annan vindt dat de internationale gemeenschap moet beslissen wat er nu moet gebeuren. Het weer vrijwel overal droog en kans op mist. Komende dag zon en wolken. En in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Eh, goedemorgen, dinsdagochtend 5 juni. We gaan zo meteen eh, een nieuwe album van Sabrina Starker gaan we luisteren naar een nummer. Deze week is zij de Radio 1 Week CD. Maar eerst een van de grote helden van Billy Joel. Hij vernoemde zelfs zijn dochter Alexa naar Ray Charles. Haar naam is dus Alexa Ray Joel. Ze is 26 en werkt ook in de muziekindustrie als singer-songwriter. Maar nu eerst terug naar haar vaders held Ray Charles. In 1983 namen ze samen een duet op getiteld naar een pianomerk Baby Grant. Dit zijn Billy Joel en Ray Charles. Late at night When it's dark and cold I reach out For someone to hold When I'm when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby grand is all I need. In my time, I've wandered everywhere Right. But only songs like these, played in minor keys, keep those memories holding on. I've come far from the life I strayed, and I've got to scar. my baby grand. It's been good to album Out of the Box. Jordas Sabrina Starker, This Time Around is deze week eh, de Radio 1 CD. Ze gaf haar eerste single Do For Love in eigen beheer uit... waarna ze bij EMI en later bij het Blue Note eh, label kon tekenen. Ze kreeg ook een Edison voor beste nieuwkomer in 2009. En afgelopen bevrijdingsdag zong ze nog op de Amstel voor de koningin. En haar laatste optreden bij De Wereld Draait Door maakte ook veel indruk. Ze zong I Hear Symphony voor de De Wereld Draait Door recordings.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 Het is geschreven door Bruce Springsteen, maar deed eigenlijk weinig in de hitlijsten. En toen mocht Manfred Mans Earth Band het gebruiken van de Bos himself. Het werd een nummer 1 hit voor, eh, voor deze groep in Amerika. En voor de singer-songwriter Bruce Springsteen was dit zijn enige nummer 1. En hierna coverde de groep ook Spirits in the Night, eveneens vanaf eh, van Bruce Springsteen. Zometeen De Nachtgedachte, dat is een vertaling van een songtekst naar het het Nederlands. nummer kan dan altijd in een ander perspectief komen te staan. We gaan straks een nummer horen van de 98 Degrees en Stevie Wonder. Maar eerst Guus Meeuwers en Vagant. We gaan naar het Centraal Station. Tochtige plaatsen, lange gangen, een koude hal een kille sfeer. Glazen loketten, stenen trappen, een overkapping tegen slecht weer. Golven voor forensen, een moeder met kind, een ouderpaar, een man met een boek, een baasje met hond en een conducteur potloodventer in een donkere hoek. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog voor me, als ik mijn ogen sluit. Gele monsters, blauwe strepen hun zijn op rood, hun licht op groen. Een locomotief, een treinwagon, een motoren die zoemend hun werk doen. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid, maar ik zie me als ik mijn ogen sluit? De trein vertrok, ik voelde me klein en leeg toen ik hier alleen, toen ik hier alleen achterbleef. En ik bel zodra ik er ben. En ik schrijf je iedere dag een wuivende hand uit het raam. Was het laatste wat ik zag. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog voor me, als ik ben sluit. voor me als ik mijn ogen chegue no final. não vai querer que eu chegue no final. Uit 1970 Elsa Soares en Mascanada, geschreven door de Braziliaanse zanger en componist die bekend is als George Benjor. En Elsa Soares en Sergio Mendes die maakten er eigen versies van. En dan de Nachtgedachte, dat is een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. En de Nachtgedachte is als volgt trouw aan je hart. Je moet trouw zijn aan je hart. Dat is wanneer de hemel zal delen. Een babydoes met mijn liefde. Open je ogen. Je hart kan mij geen leugens vertellen. Als je trouw bent aan je hart. Ardu Noor en Dit is de Nacht met Pablo's Blues. 2012. nummer wat opnieuw is uitgekomen dus in 2001 werd deze versie ook uitgebracht. Maar nu is die veranderd in de Tarantino mix speciaal uitgebracht voor de nieuwe film van Quentin Tarantino. En ja, de groep Gardo Nordi hoopte daarmee eh, een van de soundtracks te scoren bij deze film. Vanaf 8 juni dan gaat de sportzomer van Radio 1 van start. Al het nieuws over het EK voetbal, de Tour de France, Wimbledon en de Olympische Spelen hoor je dan de hele dag via radio1.nl. En dan nu drie nummers die iets met de bovengenoemde eh, ja, sporten te maken hebben... en spelen en evenementen, die hoor je nu. Te beginnen met uh, Boudewijn de Groot, die zingt over die eenzame fietser. Zijn zoon Jimmy, als hij maar gaan voetballen wordt. de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. ver genoeg. De zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. playing football, Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van. de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar zaten maar alleen maar dat alleen maar Dit is De Nacht, de EO. c'est d'aller en grand braquet. Tour de France, Tour de France, sprint final à l'arrivée. Er zijn verschillende versies en remixen van eh, dit nummer uitgekomen. Je hoorde Kraftwerk en Tour de France met haar elektronische invloeden en geluiden. Een van de meest invloedrijke bands uit de 20e eeuw. Daarvoor hoorde je Cream, Anyone for Tennis... en je hoorde ook nog Boudewijn de Groot en Jimmy. Dat heeft alles te maken, deze drie nummers, met eh, sport en evenementen... die eh, vanaf 8 juni van start gaan. De sportzomer op Radio 1 is dan iedere dag te beluisteren... tussen 10 en 11 uur s'avonds. En dan zal er in duo's gepresenteerd worden. Onder andere dan natuurlijk aandacht voor het EK voetbal... de Tour de France, Wimbledon en de Olympische Spelen. Nu eerst Chai Coltrane, dit is You Were My Friend. I thought that we would be good friends for as long as we should live. I had some past experience with people just like you, but I never thought you were that kind. So, what was I to do? me. I guess that friendships all come to an end. You lead me like the dawning of the day. singer-songwriter Jimmy Needham komt op 16 juni naar Nederland voor een optreden. Jorde Stay samen met Lizzie Bailey. Het komt van zijn nieuwe album Clear the Stage. Daarvoor je Chai Coltrane en You Were My Friend uit 1973. Je luistert naar Radio 1, Dit is de Nacht. En inmiddels is de nacht nou toch al zeg maar, qua eh, nachtlicht over aan het gaan in daglicht. Ik heb eh, vannacht toen ik naar de studio kwam een prachtige maan gezien, een volle maan. En eh, Sting die heeft een nummer geschreven over de Bourbon Street. En Bourbon Street dat is in New Orleans. Dat is een hartje New Orleans, een uitgaansstraat in het Franse kwartier. En daar hebben ze een nummer over geschreven en dat heet Moon over Bourbon Street uit 1985. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. I know what I do must be wrong. Or oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. How I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon the brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight.